Er is een nieuwe kap over het hek heen gezet. En daardoor stroomt er voor het eerst geen olie meer in zee... sinds een explosie op een boorplatform op 20 april. BP zegt wel dat de komende dagen nog moet blijken of de nieuwe kap het haalt. Het financiële systeem in de Verenigde Staten gaat op de schop. Na het Huis van Afgevaardigden ging gisteren ook de Senaat akkoord met het hervormingsplan van president Obama. Er komt beter toezicht op de banken en consumenten worden beter beschermd. Critici zeggen dat de hervormingen niet ver genoeg gaan. Zo kunnen banken nog steeds zo groot worden dat een faillissement grote economische gevolgen heeft. De Duitse spoorwegen liggen onder vuur vanwege problemen met de airconditioning in ICE-treinen. De airco blijkt geregeld uit te vallen als het buiten boven de 32 graden is. Sinds afgelopen weekend zijn tientallen reizigers onwel geworden omdat de temperatuur in de ICE-treinen soms oploopt tot 50 graden. De Duitse reizigersvereniging vindt dat Deutsche Bahn de gedupeerden een ruime compensatie moet bieden. Colombia zegt dat leiders van linkse rebellenbewegingen zich schuilhouden in buurland Venezuela. Minister van Defensie Silva liet op een persconferentie foto's en videobeelden zien waarop de kopstukken te zien zouden zijn op Venezolaans grondgebied. Colombia heeft al eerder verdenkingen geuit dat Venezuela onderdak biedt aan linkse rebellen. De verklaring zal de gespannen relatie tussen de twee landen vermoedelijk geen goed doen. De pastoor uit Dam is geschorst omdat hij afgelopen zondag een speciale oranje mis heeft gehouden. Vanwege de WK-finale droeg pastoor Vlaar een oranje gewaad, zong hij een oranje lied en hing de kerk vol met voetbalvlaggetjes. Bisschop Punt vindt de speciale WK-mis ongepast. Hij heeft de pastoor uit Dam van zijn priesterlijke taken ontheven en hem een bezinningsperiode opgelegd. Het weer, vanochtend eerst zon, daarna bewolking en mogelijk een lichte bui. Middagtemperatuur 22 graden aan de kust tot 27 in Limburg. Vanmiddag in het oosten kans op onweer.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 fire. het ritme van ZFM.